Daarnet wel met het NOS-journaal. VVD en PvdA willen de premie in de zorg laten afhangen van het inkomen. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Daardoor kan de zorgtoeslag verdwijnen. Ook gaat de derde schijf van de inkomstenbelasting naar verluid in 2014 omlaag van 42 naar 38 procent. Het hoogste belastingtarief gaat van 52 naar 49 procent, maar dat gebeurt later. Verder wordt vermoedelijk 1 miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat naar defensie voor vredesmissies. Premier Rutte leidt over anderhalve week een economische missie naar Turkije. Het is een officieel bezoek op verzoek van premier Erdogan. Het bezoek is gepland voor 5 tot en met 7 november. Daardoor lijkt het nieuwe kabinet op zijn vroegst 8 november te kunnen worden beëdigd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat Rutte sowieso mee, ook al zijn er ontwikkelingen in de formatie. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor belastingfraude bij zijn mediaconcern Mediaset. Verder moeten Berlusconi en zijn tien medeverdachten gezamenlijk een boete betalen van 10 miljoen euro. En Berlusconi mag drie jaar niet actief zijn in de politiek. De rechtszaak heeft zes jaar geduurd. Het is nog niet duidelijk of de oud-premier daadwerkelijk de cel in moet. Nog eens drie jongeren hebben zich gemeld bij de politie... nadat ze zichzelf hadden herkend op de foto's van de rellen in Haren. De foto's zijn onder meer getoond in opsporing verzocht. De gezichten van de relschoppers waren onherkenbaar gemaakt... om hen de kans te geven zich vrijwillig te melden. Binnenkort komen weer foto's op tv, maar dan met herkenbare verdachten. Minister Opstelt heeft een nieuw pistool uitgekozen voor de politie. Het wordt een Walter P99Q. Volgend jaar mei begint de training voor de agenten met dit nieuwe wapen... en eind 2014 moet die klaar zijn. Aanvankelijk was gekozen voor de Zig Sauer als nieuw wapen... maar bij nader onzoen inzien bleek dat pistool niet aan de veiligheidseisen te voldoen.